uur. met het NWS-journaal. De Britse premier Johnson is in thuisquarantaine gegaan... nadat hij contact had gehad met iemand die besmet is geraakt met het coronavirus. Volgens zijn kantoor gaat het goed met de premier... en vertoont hij zelf geen symptomen van corona. Hij werkt door vanuit zijn ambtswoning. Eerder dit jaar liep Johnson zelf het virus op... en bracht enige tijd op de intensive care door. Zogenoemde pedojagers verhogen juist het risico op kindermisbruik, waarschuwt Reclassering Nederland. Volgens de stichting is het belangrijk dat pedofielen met hulpverleners kunnen praten... om te voorkomen dat ze in de praktijk iets met hun geaardheid doen. Pedojagers kunnen ervoor zorgen dat iemand in een sociaal isolement terechtkomt. Dat de kans verhoogt dat iemand in de fout gaat, zegt de reclassering. De Israëlische regering gaat door met een omstreden plan om een Joodse wijk te bouwen in Oost-Jeruzalem. Er moeten zo'n 1200 woningen komen. De internationale gemeenschap vreest dat Oost-Jeruzalem, waar honderdduizenden Palestijnen wonen, verder wordt afgesloten van de bezette westelijke Jordaan-oever. De afgelopen jaren werd de bouw van de wijk onder internationale druk steeds afgeblazen. Interim-president Merino van Peru stapt na een paar dagen alweer op. Hij werd dinsdag beëdigd nadat het parlement president Vizcarra had afgezet... vanwege beschuldigingen van corruptie. Daarna gingen in heel het land aanhangers van Vizcarra de straat op. Bij protesten gisteravond kwamen twee betogers om het leven... waarna het parlement ook het aftreden van Merino eiste. Het Nederlands elftal heeft de thuiswedstrijd in de Nations League tegen Bosnië-Herzegovina gewonnen. In de Johan Cruijff Arena werd het 3-1 dankzij twee goals van Wijnaldum en een van de Pai. Het is de eerste keer dat Oranje onder bondscoach Frank de Boer een wedstrijd wint. Het weer nog. Vanavond en vannacht trekken buien over het land. Mogelijk met onweer en forse windstoten. Morgen bewolkt en buien. In de loop van de middag breekt de zon wel vaker door. En morgen wordt het ongeveer 12 graden. Dit was het NMS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug bij Peaceful Radio Show 1412 hier op ZFM. Mark Barnes die heeft weer een nieuw album gemaakt, The Path. Zo heet dit album. Dan gaan we naar eh, track 2. Dat is een, eh, weer een uit de serie World Music van het label Arc Music. Die tegenwoordig, de laatste weken komt het regelmatig langs. Allemaal nieuwe werkjes eh, wordt daar geproduceerd. Eh, ja, ik hoop dat ik het een beetje uitspreek. Zwe, zweva, Zweva. En, en ehm, nou ja, dat is het. Die hebben dan een, een Een nieuw album. Ja, ik spreek het maar een beetje uit zoals ik denk dat het hoort. In vorige uur hadden we uh, Matt Huro. Ehm, ook in dit uur. En eh, net zoals uh, Gio Ari. Die sluit af met Cosmic Space. dat is een op dat album staat ook maar één track, Cosmic Space, en dat is het dan. Goed, ehm, ja, Elise Lebec met Hard Songs. Ja, ik zit het lijstje nog even na te kijken wat we allemaal hebben. Maar dit is het zo'n beetje. En je kan het natuurlijk allemaal teruglezen, want ik som maar een paar artiesten en een paar albums op. Uh, maar pixelradio.info, daar vind je de playlist en het, eh, de muziek zonder gesproken wordt. Veel plezier. I omwenge balangira nkagga bali kunywako omwenge muli abanfudde amabugo balangira bali kunywako omwenge mupeero bwe ndifa ndigenda bagenze nga boogera ebyama balangira nkaga balira banfudde nga olwo baleeta ebyange balangira nkaga balira banfudde nga olwo boogera ebyama balangira nkaga munaala bagenze nga olwo muleeta omwenge balangira nkaga mulira banfudde nga olwo musonda amabugo Maricopas from 2002.